Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft voor de kust van Venezuela een olietanker in beslag genomen. Dat heeft president Trump gezegd. De aanleiding voor de inbeslagname is niet bekend. Volgens de VS werd het schip gebruikt om olie uit Iran en Venezuela te vervoeren. Voor Venezuela is olie de belangrijkste inkomstenbron. De inbeslagname past in een trend van de oplopende spanningen tussen de VS en Venezuela... Sinds september hebben de Amerikanen tientallen dodelijke aanvallen uitgevoerd op boten uit Venezuela die drugs zouden vervoeren. Bij het undercoverteam van de politie gaat het ook na hervormingen nog niet goed. Dat komt omdat die veranderingen te snel moesten worden doorgevoerd... concludeert een commissie die de gang van zaken monitort. De undercoverafdeling van de politie werd hervormd... nadat een agent zichzelf in 2021 van het leven had beroofd. Volgens meerdere rapporten werden infiltranten te veel aan hun lot overgelaten. De nieuwe leiding heeft nog weinig ervaring, zegt de commissie... en het team dreigt in oude patronen te vervallen. Reisbrancheorganisatie ANVR verwacht weinig problemen als de Verenigde Staten inderdaad besluiten de sociale media van buitenlandse reizigers te gaan controleren. ANVR zegt eerst te willen zien hoe het gaat uitpakken. In het Amerikaanse plan staat dat iedereen die met een EFTA-formulier het land in kan reizen... verplicht wordt om vijf jaar aan social media geschiedenis te delen. De nieuwe informateur, Letchert, noemt haar nieuwe functie eervol, maar ook lastig. Ze heeft tot eind januari de tijd om met D66, VVD en CDA te werken aan een akkoord... waarna er een kabinet gevormd kan gaan worden. De inhoud staat voor Letchert voorop, maar de onderlinge relaties zijn ook belangrijk... Ze verwachten dat er samenwerking met andere partijen gezocht moet worden. Het weer, vannacht is het droog. Er kan wat nevel of mist ontstaan en het koelt af naar een graad of 7.